Annette Schut met het NOS Journaal. Een delegatie van Oekraïne heeft in de VS gepraat over het omstreden plan van de Amerikaanse president Trump om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio waren de gesprekken productief, maar wordt er nog steeds gewerkt aan het plan. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten, zoals het opgeven van grondgebied. Volgens Rubio gaat een Amerikaanse delegatie volgende week naar Moskou. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om het ontslag te eisen van premier Sanchez. De demonstranten beschuldigen de huidige regering van corruptie en willen verkiezingen. Het gaat vooral om corruptieschandalen rondom de socialistische premier. Zo werd vorig jaar zijn vrouw beschuldigd, nu een oud-minister... die bekend staat als vertrouweling van Sanchez. Ook op Sri Lanka is het aantal door noodweer flink opgelopen. Volgens lokale autoriteiten zijn op het eiland ruim 300 mensen omgekomen. Daarnaast worden bijna 400 mensen vermist. Ook andere delen van Zuidoost-Azië zijn flink getroffen door noodweer... veroorzaakt door zware regenval en orkanen. Zo kwamen op het Indonesische eiland Sumatra ruim 440 mensen om het leven. In bijna alle regio's zijn wegen onbegaanbaar en communicatieverbindingen liggen plat. De eredivisiewedstrijd van Ajax tegen FC Groningen is vanavond gestaakt. De scheidsrechter zei de veiligheid van de spelers niet te kunnen garanderen... omdat er vrijwel continu met vuurwerk werd gegooid in de arena. Daarna besloten Ajax en de KNVB met de wedstrijd te stoppen. In de zesde minuut werd het duel al tijdelijk stilgelegd... nadat in het vak achter het doel van Ajax een enorm vuurwerk was losgebarsten... Na de hervatting ging het meteen weer mis.